Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er lijkt een kamermeerderheid te zijn die het strafbaar wil stellen... om beelden te verspreiden van slachtoffers van ongelukken. Deze week gingen beelden rond over de zelfdoding van twee scholieren in Capelle aan de IJssel. Vandaag dienen GroenLinks, PvdA en CDA een initiatiefwet in... waarin staat dat verspreiders kunnen worden vervolgd als een betrokkenen aangifte heeft gedaan. Twee agenten op Aruba moeten toch de cel in voor het doodschieten van een man van 19 begin vorig jaar. Na een achtervolging schoten ze 20 keer op de man, die toen al met zijn auto stilstond. Het OM eiste een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf, wat op Aruba tot protesten leidde. De rechter legde drie jaar cel op, waarvan één jaar voorwaardelijk. De nachttrein van Arriva tussen Zwolle en Schiphol kan alleen blijven rijden als de gemeente Almere en Lelystad blijven meebetalen, net als nu. Volgens Arriva dekt de kaartverkoop maar een fractie van de kosten. Sinds vorig jaar rijdt er in weekendnachten een trein van Zwolle... via Lelystad, Almere en Amsterdam naar Schiphol en terug. De Orion-capsule van NASA heeft zoals gepland zijn baan rond de aarde verlaten... en is nu echt op weg naar de maan. Na een reis van 400.000 kilometer maken de vier astronauten een rondje om de maan. Over een week keren ze terug op aarde. Het is de eerste maanmissie sinds 1972. Die dient als voorbereiding op een maanlanding die gepland staat voor 2028. De 193-jarige schildpad Jonathan is toch niet dood. Het overlijdensbericht dat gisteren rondging blijkt van een nep-account op X te komen. De schildpad op het Atlantische eiland Sint Helena is het oudste landdier ter wereld. Volgens zijn verzorger was het netbericht geen 1 april grap... maar kwam het van oplichters die hoopten op donaties. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe in de loop van de middag gevolgd door regen.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 Vandaag dienen GroenLinks, PvdA en CDA een initiatiefwet in. Twee agenten op Aruba moeten toch de cel in voor het doodschieten van een man van 19 begin vorig jaar. Het OM eiste een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf, maar de rechter legde drie jaar cel op, waarvan één jaar voorwaardelijk. De Orion-capsule van NASA heeft zoals gepland zijn baan rond de aarde verlaten en is nu echt op weg naar de maan. Na een rondje om de maan keren de astronauten over een week terug op aarde. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag gevolgd door regen. Bij 9 tot 12 graden. Dit is ZFM. I sit twirling my hair. Dreaming in the checkout ZFM. didn't what you do. Now we're fighting in our hearts, fighting in the streets.